Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Ajax heerst een haantjescultuur en vrouwen kunnen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar maken. Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met elf vrouwelijke medewerkers en oud-medewerkers van de club. Aanleiding voor die gesprekken waren meldingen van seksueel overschrijdend gedrag... door voormalig directeur voetbalzaken Mark Overmars... die daarom zijn functie bij de voetbalclub neerlegde. Hij zou onder meer foto's van zijn geslachtsdeel naar vrouwen hebben gestuurd. Het wangedrag van Overmars was al op meerdere afdelingen van Ajax bekend, schrijft NRC. De Verenigde Staten en Duitsland staan eensgezind tegenover de Russische agressie in Europa. Dat hebben president Biden en bondskanselier Scholz gezegd... na Scholz eerste bezoek aan het Witte Huis. Biden zei dat hij nog steeds hoopt op een diplomatieke oplossing voor de crisis... Maar als die er niet komt, dan staan de VS, Duitsland en de NAVO klaar met zware sancties tegen Rusland, zei Biden. Scholz stelde zich eerder terughoudender op, maar benadrukte nu ook het belang van de samenwerking. De politie heeft in het Oranjekanaal in Drenthe een lichaam gevonden. De persoon is onder verdachte omstandigheden gevonden aangetroffen, meldt de politie. Het lichaam werd gevonden na een melding van een koffer in het water. Of het lichaam in die koffer zat of al in het water lag, is onduidelijk. De politie vraagt getuigen die mogelijk iets hebben gezien zich te melden. Nachtclubs en poppodia zetten hun protestactie zaterdag door en gaan dus gewoon open. Minister Adriaansens van Economische Zaken had overleg met de branche... maar het heeft de organisaties achter de actie niet op andere gedachten gebracht. De nachtclubs zijn boos dat alle horeca nog steeds om 10 uur dicht moet... Daarom gaan clubs in verschillende steden zaterdagavond uit protest open. De minister waarschuwde al eerder dat die zaken een boete kunnen krijgen. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en het koelt af naar een graad of 4. Vooral in het noorden kan wat regen vallen.